Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Ruim 20.000 agenten in New York krijgen een driedaagse cursus... om beter om te gaan met conflict situaties. Dat heeft de burgemeester van de stad de Blasio bekendgemaakt. Zijn aankondiging komt daags nadat een onderzoeksjury oordeelde... dat een blanke politieagent niet hoeft te worden vervolgd... voor het wurgen van een ongewapende zwarte man. Die beslissing leidde gisteren in New York tot massale demonstraties... en ook nu wordt weer gedemonstreerd in de stad. De vogelgriep heeft de sector en de overheid tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen, exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. De meerderheid van moslims en strenggelovige protestanten in Nederland is tegen homoseksualiteit. Daarbij gaat het om 58% van de orthodox protestanten en 53% van de moslims, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een kwart van de moslims is voorstander van het huwelijk tussen homo's. Bij orthodox protestanten is dat 44%. Volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-Katholieken en mensen die niet gelovig zijn geen probleem met homoseksualiteit. De Amerikaanse marine neemt Bill Cosby zijn status van ereofficier af. Hij verliest zijn eretitel vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik. De afgelopen weken hebben bijna twintig vrouwen Cosby beschuldigd van verkrachting of aanranding. Het Pentagon zegt dat het alle beschuldigingen zeer serieus neemt... en dat die in strijd zijn met de kernwaarden van de marine. Bill Cosby diende tussen 1956 en 1960 in de marine. Het weer. De komende uren vriest het licht. Het blijft droog tot in de ochtend. Smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden.